Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie onderzoekt of de schietpartijen van gisteren een wraakactie waren. Verdachte Fouad L. blijkt zich in een webforum te hebben beklaagd over zijn buurvrouw... die aangifte tegen hem had gedaan wegens dierenmishandeling. Ook beschuldigde hij het Erasmus MC, waar hij studeerde, van sabotage. Het ziekenhuis was door het Openbaar Ministerie voor hem gewaarschuwd. Toem wees het Erasmus MC erop dat L is veroordeeld voor dierenmishandeling... een alcoholprobleem heeft en psychotisch gedrag vertoont. Toem wierp daarbij de vraag op of zo'n student wel arts kan worden. El wordt ervan verdacht dat hij gisteren een vrouw uit zijn straat, haar dochter... en een docent van het Erasmus MC heeft doodgeschoten. Op de N35 in Overijssel is een dodelijk ongeluk gebeurd. Bij Haarle botste een auto voor op een kleine vrachtwagen. Drie personen werden zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen overleed daar aan haar verwondingen. Het gaat om een vrouw van 67 uit Enschede. Zij zat als passagier in de personenauto. De politie onderzoekt hoe het ongeluk op de N35 heeft kunnen gebeuren. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te maken aan het bendegeweld in het land. Deze maand zijn in Zweden al elf mensen omgekomen bij crimineel geweld, onder wie vier onschuldige slachtoffers. Op welke manier het Zweedse leger wordt ingezet is nog onduidelijk. Mogelijk neemt het leger een aantal politietaken over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. In de eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten laten liggen. Gisteravond kwamen de Alkmaarders thuis tegen Heracles niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Door het puntverlies staat AZ twee punten achter op PSV, dat nu alleen aan kop gaat. Het weer. In het noorden en westen wat regen. Minima tussen 14 en 16 graden.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 What's wrong? I said I can't stay Do I have to give a reason? It's just me, me, me It's what I want So how we get here? now we've been so caught up Better if we do this on our own Before I love you, na na na I'm gonna leave you, na na na Before I'm someone you leave loud so you don't break my heart. I love you, na na na. Gonna leave you, na na na. Even if I am not here to stay, I still. your heart so you don't break mine so you don't break mine For I love you, na na na I'm gonna leave you, na na na Even if I'm not here to stay I still want your heart Het ritme van Zandvoort, Zandvoort.